7 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Een man van 39 uit Arnhem is aangehouden voor een reeks autobranden in die stad. De afgelopen weken gingen 17 voertuigen in vlammen op. Politie, justitie en gemeente gaven het onderzoek voorrang... vanwege de maatschappelijke onrust in Arnhem. Met name de wijken Klarendal en Presikhaaf werden getroffen door de autobranden. De politie blijft patrouilleren en sluit meerdere arrestaties niet uit. Het aantal coronapatiënten op de Nederlandse intensive cares is gedaald tot 680. In Duitse ziekenhuizen liggen er nog eens 28 Nederlanders. In totaal dus 708 patiënten tegen 735 gisteren. De daling geeft volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg... de ruimte aan IC-medewerkers om enigszins op adem te komen. Daarnaast kunnen operaties die waren uitgesteld vanwege de coronacrisis weer uitgevoerd worden. De New Yorkse politie heeft duizend agenten op pad gestuurd... om de social distance regels te handhaven. Het is mooi weer in de Amerikaanse stad... waardoor veel New Yorkers erop uittrekken. Ook in de metro wordt gecontroleerd of er genoeg afstand wordt gehouden. Sinds half maart zijn er vanwege de coronamaatregelen 60 arrestaties gedaan... en zo'n 350 boetes uitgedeeld. Twee jongens van 11 en 13 hebben op het Noord-Hollandse strand... een explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden... en meegenomen naar huis in Amsterdam. De vader van een van de jongens vertrouwde het niet en schakelde de politie in... waar alle alarmbellen afgingen. Het ging om een geschut munitie die dodelijk explosief was. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie... hebben het projectiel meegenomen en tot ontploffing gebracht... in het westelijk havengebied in Amsterdam. Eerder deze week meldde de EOD dat sinds het begin van de coronacrisis... het aantal meldingen van gevonden explosieven fors is toegenomen. En dan het weer. In het oosten van het land valt nog een enkele bui. Vanuit het westen klaart het steeds meer op. Vanavond en vannacht koelt het af naar lokaal 3 graden in het binnenland tot 8 graden aan zee. Morgen wordt het 12 graden op de Wadden tot 17 graden in het binnenland.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 Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers... en staan we op 5 mei stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. Nu 75 jaar geleden. Vrijheid is kwetsbaar en vraagt verantwoordelijkheid van ons allen. Juist nu er een beroep op ons wordt gedaan om goed voor elkaar te zorgen.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 I tell a waitress I want uh, two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you no understand. I wanna do piss on my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. eat it at a bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want the fork. She tell me everyone he want a fork. I tell her you don't understand, I want a fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. I don't need this. I go back to my room in a hotel and there is no sheets on the bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch.